Raymond Seré met het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een Australische man opgepakt voor het misbruiken van zeker acht minderjarige meisjes. In een voormalige huurwoning van de man is het lichaam van een meisje van tien gevonden onder de vloer. Ze is vermoedelijk door het misbruik en mishandeling om het leven gekomen. De zaak kwam aan het rollen nadat de Nederlandse politie eind vorig jaar zeer gewelddadig beeldmateriaal vond. Dat was gemaakt door de Australiër. Volgens de politie zijn de kinderen op afschuwelijke wijze misbruikt. De verdachte had het materiaal gemaakt voor zijn eigen netwerk van mensen die die een voorkeur hebben voor extreme kinderporno. Koning Willem-Alexander is er trots op dat zijn vrouw Maxima na hun huwelijk Rooms-Katholiek is gebleven. Hij had het erg gevonden als ze zich verplicht had gevoeld om protestants te worden zoals hij. De koning zegt dat in een interview met Deense media. Willem-Alexander en Maxima gaan volgende week naar Denemarken op staatsbezoek. De koning zegt dat hun religie een privézaak is. We hebben geen staatskerk en daarom is er geen reden om protestant te worden, vindt de koning. Na een grote brand in een winkelcentrum in de Russische stad Kazan wordt gevreesd dat nog tientallen mensen onder het puin liggen. Er zijn gisteren duizenden vierkante meters in vlammen opgegaan en een deel van het dak is ingestort. Het dodental staat volgens persbureau Interfax op vijf. Het hoofd van de regionale hulpdiensten zegt dat er mogelijk nog 25 mensen onder het puin liggen. Het winkelcentrum telt drie verdiepingen. Veel winkeliers zouden na een evacuatie terug zijn gegaan naar de winkels om spullen weg te halen en mogelijk zijn zij onder het puin terechtgekomen toen het dak instortte. De Nederlandse tv-producent Talpa wordt overgenomen door het Britse mediabedrijf ITV. In eerste instantie betaalt ITV 500 miljoen euro. Dat kan oplopen tot 1,1 miljard. Talpa is nu van John de Mol. Het bedrijf is bekend van programma's als The Voice en Utopia.